Peters met het NOS Journaal. Premier Rutte gaat niet in op de oproep van de Farmers Defence Force... om excuses aan te bieden voor het landbouwbeleid van het kabinet. Dat laat hij weten in reactie op een oproep van de organisator... van het boerenprotest in Den Haag. Die waarschuwde te gaan optoeren als Rutte en minister Schouten... niet voor drie uur excuses hadden aangeboden. Inmiddels hebben de boeren zich verplaatst naar het ministerie van Landbouw... waar ze stickers willen pakken. Eén boer is afgevoerd door de politie. Minister Slop wil zo'n 100 miljoen euro extra reserveren voor het basisonderwijs in de vijf grote gemeenten waar het lerarentekort het grootste is. Amsterdam, Den Haag en Rotterdam hebben al noodplannen klaar liggen. Utrecht en Almere werken daaraan. Slop wil het geld daarvoor op korte termijn regelen in het kabinet. Een van de meest in het oog springende plannen van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam... is om leerkrachten één dag of dagdeel niet voor de klas te zetten... zodat ze andere dingen kunnen doen. De leerlingen krijgen dan alternatieve lessen van mensen zonder onderwijsbevoegdheid, zoals muziek- of sportleraren. In de Tweede Kamer is oneenigheid ontstaan tussen de parlementaire onderzoekscommissie naar buitenlandse invloeden in moskeeën en een bestuurder van de Utrechtse alfitra moskee. De commissie vroeg imam Salam naar de financiering van de moskeeën en de Koranscholen. Daarop bleef de imam maar doorpraten, ook al was er al een volgende vraag gesteld. De imam zei dat hij zelf wel over zijn antwoorden gaat en niet de commissie. De commissievoorzitter dreigde het verhoor voortijdig af te breken... als de imam zich niet aan de regels zou houden. De imam op zijn beurt noemde het verhoor een schijnvertoning. De Britse regering wil een puntensysteem inrichten voor de toelating van migranten. Op die manier wil het kabinet Johnson de Britse economie minder afhankelijk maken van goedkope arbeid van het Europese vasteland. Het Britse bedrijfsleven, de landbouw en de zorg zijn ontevreden over het plan. Die sectoren waarschuwen dat er te weinig Britten zijn om alle vacatures te vervullen. Het weer. Vrijwel droog, maar wel bewolkt. In de kustregio's meer zon. Er staat een matige tot krachtige westenwind bij een graad of 7. Morgen overdag ook af en toe regen. In de avond trekken er buien over met kans op zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Dit is Edwin van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan een paar korte files. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Muiden en Naarden 5 minuten vertraging.